Freddy van met het NOS-journaal. In Myanmar hebben demonstranten een paasprotest gehouden tegen het militaire regime. Betogers gingen in een aantal steden de straat op met beschilderde eieren... met teksten als 'Lente revolutie' en we zullen overwinnen. De situatie in Myanmar is erg gespannen sinds de staatsgreep van 1 februari. Daarbij werd regeringsleider Aung San Suu Kyi afgezet. Demonstraties worden door het leger gewelddadig neergeslagen. Inmiddels zijn al meer dan 550 mensen doodgeschoten. Dit weekende gaan 20 Nederlandse artsen en verplegers naar Curaçao om te helpen met de coronazorg. Ze gaan ook de lokale GGD ondersteunen bij vaccinaties. Om die snel uit te breiden zijn vrijdag zo'n 30.000 doses vanuit Nederland ingevlogen. Nederland stuurt ook extra medische middelen, zoals beademingsapparatuur. Want het aantal besmettingen neemt op Curaçao snel toe... en het enige ziekenhuis voor coronapatiënten is overvol. Op het eiland worden ook weer meer beperkende maatregelen van kracht ministerie van Binnenlandse Zaken riep vrijdag vakantiegangers en stagiairs op Curaçao te verlaten als hun verblijf niet strikt noodzakelijk is. Een fotograaf van de Twentse courant Tubantia is vrijdagmiddag in Enschede aangevallen door beveiligers van een vaccinatielocatie. Hij had buiten het gebouw foto's gemaakt en werd gesommeerd die te verwijderen. Toen hij dat niet deed probeerden de beveiligers hem volgens de krant tegen de grond te duwen. De GGD Twente heeft excuses aangeboden. En Annemiek van Vleuten heeft opnieuw de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Ze finishte solo na een demarrage op 13 kilometer van de finish. Tien jaar geleden won van Vleuten, die 38 jaar is, ook de Ronde van Vlaanderen. Dat was destijds haar eerste grote zegen. Demi Vollering werd vijfde en Anna van der Breggen achtste. Het weer. Vannacht gaat het regenen. Er komt steeds meer wind. Morgen een gure wind met buien. Met kans op hagel, natte sneeuw, onweer en windstoten.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 You you don't wanna pay. It's gotta be your feisty style. Raise that round. I love it when you look at me that way. Now we're in the all of a with the bar. Reapply your lip because it came off on the glass.